Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In het oosten van Nederland geldt code geel. Het kan er glad zijn op de weg doordat er sneeuw aan vastgevroren is. Dus pas op als je ergens naartoe moet. De sneeuw zorgde gisteravond en vannacht al voor een hoop slippartijen. In Uffelte in Drenthe belandde een auto in een sloot. Vlakbij Groningen gleed er een van de snelweg. En in de buurt van Eindhoven ging een auto over de kop. Een paar mensen raakten licht gewond. De code geel geldt in ieder geval tot 12 uur. In Indonesië zoeken ze vandaag verder naar overlevenden van een aardbeving. Die was afgelopen vrijdag. Het eiland Sulawesi werd toen zwaar getroffen. Correspondent Annemarie Kas. Er is eh, grote schade aan hotels, eh, loodsen, aan ziekenhuizen ook. Het is daar eh, één grote chaos. Tot nu toe zijn er 62 doden gevonden, vooral in een grote stad op het eiland. De man van 32 is opgepakt in Halsteren in Brabant... omdat hij drugs had verstopt in de tas van een kind van twee... dat bij hem in de auto zat. Is waarschijnlijk zijn neefje. De man liet een Belgisch rijbewijs zien, maar dat bleek nep. Ook een ID-kaart die, die hij uit zijn onderbroek haalde was nep. Hij moest mee naar het politiebureau... en het jongetje is opgevangen door de kinderbescherming. Een drive-thru voor diploma's, kerstpakketten of oliebollen. We hebben het het afgelopen jaar allemaal voorbij zien komen. En je zou het met het winterse weer misschien niet meteen denken, maar de lente is alweer in zicht. Gisteren begon namelijk het tulpenseizoen. Reden voor een kweker in het dorpje Kruisweg in Groningen om ook een langsrijroute op te bouwen. Goedemiddag. U wil één pakket? Eh? Ja, ja, één pakket. Ja, dan wordt, dan wordt het mixpakketje, zeg maar. Daar zitten alle kleuren in. En dan hengelt de tulpenboer een bosje bij je de auto binnen. Het weer. De sneeuw verdwijnt overal weer. Vanmiddag is het op de meeste plekken weer groen en droog. De zon laat zich af en toe zien en het is een graad of vijf. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De A7 van Horen naar Zaanstad is helemaal dicht tussen Hoorn en de afrit Avenhoorn. De politie doet daar nu onderzoek nadat er een ongeluk gebeurde. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg om 11 uur vanavond weer vrij is.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 And I definitely won't dish your dirt with the rest of those girls. That's why the lady is a tramp. I love the that isn't a fate. No fate. And I love to rowboat with you and your wife and Sandra Buckley. When she goes to the opera, she stays wide awake. Oh, yes, I do. And, that's, why the lady is a tramp. Now she likes the green, green grass. She likes it under her shoes. Oh, what can I lose? Cause I got no dough. Oh, no? That's why the lady is a tramp. I love you free, fresh. I love you handkerchief in my world. Life without care. I'm so broke. Hey, that's oh. Now she hates California 'cause it's cold and it's damp. Een hele fijne goedemorgen bij de tweede uur van ZFM Jazz hier vanuit Zandvoort. Mijn naam is Marco en nogmaals een hele fijne goedemorgen. Fijn dat u luistert. Ik eh, opende dit uur met eh, The Ladies and Tramp, gezongen door Dennis van Azen en eh, Jackie Lou. En dat was in de battles van vorig jaar. Eh, van The Voice. Dus twee hele jonge mensen met een, eh, met een mooie big band. Dus dan zie je ook maar weer dat jazz en big band muziek eigenlijk heel erg tijdloos is. Het tweede uur staat helemaal in het teken van de big band muziek. Omdat ik er ook een... Eh, ik vind het gewoon hele lekkere muziek. Ik heb zelf ook een tijdje in een big band gespeeld. Met een saxofoon. Die zou ik ook weer eens moeten uitpakken. Maar big band is eigenlijk uit de jaren 30 en 40. En je ziet toch wel weer dat het toch wel weer opkomt. Zulke grote orkesten met veel blazen, saxofoons, trompetten en trombones. En een mooie ritmesessie. En zo heb ik ook een mooi nummer gevonden van een uh, Brussels eh, Jazz Orchestra. Ook eh, vanuit deze tijd. Een opname vanuit 2010. zou verwachten dat het, eh, het einde van dit nummer veel eerder zou komen. Maar die, eh, die Belgen, dus eh, de Brussels Jazz Orchestra, die kunnen er wat van. Hier kan je ook duidelijk zien dat, het, dat een big band helemaal tot zijn recht komt... aan de vreselijke hoeveelheid muziekinstrumenten die daar gebruikt worden. Ehm, zoals ik het eerste uur alles van, van LP's draaide. dan doe ik nu alles digitaal. Het zijn veel minder handelingen. Het is veel meer rust, kan ik zeggen. Maar het was wel heel leuk om te doen. En ook met een knipoog eh, na het eerste uur... heb ik een uh, plaat klaarstaan van eh, Anne Hamilton Callaway. En het is van de LP To Ella With Love. En het heet Let's Fall In Love. Adore you, so strong for you... Why go on stalling? I am falling, love is calling.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 Little we know of it, still we can try. To make a go of it. ondanks dat ik nu digitaal afspeel, ging er toch nog even iets mis. Ik, eh, had de verkeerde plaat voor staan. Mijn excuus hiervoor. ook zoals gezegd, eh, eh, dat we moderne muziek gingen spelen het, het, tweede uur... moet ik ook weer gelijk van afwijken. Want het, nummer wat ik nu klaar heb staan is Take the A-Train van Duke Ellington. En Duke Ellington is geboren in 1899. Dat is zeker meer dan 100 jaar geleden. Zo kun je ook maar zien hoe tijdloos eigenlijk de jazzmuziek is. baba do, doo, je dat? Swa baba do and do do do do swa swa da do, blaba do ya dee, eh oh doo. Shot shaba da, eh do swa swa je do je do ya do ya do ya do ya, swa do dobe dobe till you die, stab it dobe do ya, stab bobe till you die. Sha do do do do do do till you die. Ooh, sweet baby, Lyra is the face. Cha Sha dobe dobe dobe dobe, sweet baby, I ain't much to look at, ain't nothing to see. I've got a train. Thank you.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 Ook met een eh, prachtige big band natuurlijk. En eh, als je dan denkt dat dit soort zangers eigenlijk niet meer zijn... nou, we hebben in Nederland ook een fantastische jazzzanger... Dennis van Aassen. Hij is geboren in 1994, onwijs jong. En hij heeft ook de, de Voice van Holland gewonnen. En het volgende nummer wat ik klaar heb staan... dat kennen we ook wel van, uh, van andere zangers. Maar hier wil ik eigenlijk alleen maar zeggen dat eh, jazzmuziek en zeker big band muziek... Eh, ook eigenlijk nog helemaal van, eh, van deze tijd is. Hij heeft zelfs, onze Dennis van Aas heeft zelfs in vorig jaar de Edison Jazz Publiekprijs gewonnen. En daarom het volgende nummer. En dit uur trouwens nog meer van Dennis van Aas, want ik ben ongelooflijk fan van hem. En ik vind ook dat hij bijzondere aandacht nodig heeft om hem nog populairder te maken. En daarom eh, het volgende nummer. Dit is eh, een opname van de Voice of Holland waarin die het nummer zingt. Mr. Bojangles. I knew a man, his name's Bojangles and he danced for you. In worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. He would do the old soft shoe, and he would jump so high, jump so high. Then he'd lightly touch down. Said I dance now and every chance in honky tonks for my drinks and tips. But most of the time, I spend behind these county bars. You see, son, I drinks a bit. Voice heeft gewonnen, heeft hij ook een prachtige LP uitgebracht. Het heet Forever You. In 2020 heeft hij deze eh, cd uitgebracht. En het volgende nummer is ook van eh, deze cd. En dat heet That's Life. That's what all the people say You're riding high in April You're shot down in May But I know I'm gonna change that truth Eh, hij had ook een eh, theatertour klaarstaan. Eh, met de gelijknamige titel That's Life. Op zijn website zegt hij ook dat hij niet kon wachten om zijn plannen in 2020 te verwezenlijken. Maar de coronacrisis sloeg natuurlijk hard toe en die plannen moesten allemaal de vriezer in. Daarom zegt hij ook positief blijven als het tegen zit. En That's Life, dat is de boodschap voor zijn nieuwe theatershow. En ik hoop dat, uh, dat we er gauw van kunnen genieten. Ik wil graag nog een nummer van zijn cd spelen. Forever You. En dat heet Doing Alright. Hey, girl, I I won't doubt our love because know that we are steady as a rock In stormy weather we'll always stay together Even if we're sometimes tired of been away a while to climb the mountain. It's hard work just to make it to the top. van Haas, uh, eh, Doing Alright. Maar als je het over big band muziek hebt... dan mag het natuurlijk eh, zeker ook eh, niet missen dat Michael Bublé voorbij komt. En ik heb een, een, nummer van hem gevonden samen met Robbie Williams. En Robbie Williams had natuurlijk deze, begin deze eeuw al een prachtige plaat uitgebracht. Swing When You're Winning. En daarna is hij nog een keer een, heeft hij nog een plaat uitgebracht met een swing. En dat heet Swing Boat Ways. Het volgende nummer is dan ook van Robbie Williams en samen met Michael Bublé. brigade, sing serenade, flying in G6 jets over woodland glades. These are canapes and not hand grenades, and that's a choice we made. Go USA or tap and shoot if you got massive hands or tiny feet. Life hands you lemons, then sell lemonade. It's the choice we made. So. like the birds. We go likely I go on strike. Mm, we're not scab, scab, scabs. The love we lost when no one stayed. It's the choice we made. They wanna know about clothes we wear. If we swing both ways, but who stays there? As long as we get paid, we don't care. The choice is there. Ansel's Orpa. Ansel's Orpa. Soda. Yoda. About you up. Come enjoy the medley. How you dance the fire. It's all now. resist We are the business It's the best, the best, the best, the best, the best, the best, the best, the best, Zo, dat, eh, dat komt even binnen. Het is toch hele andere muziek dan, eh, dan wat we nu gaan horen. Nu gaan we weer terug naar de echte ja, big band muziek... zoals je die uit de vorige eeuw, eh, begin vorige eeuw kent. Echter, dit is wel een plaat opgenomen in 2019, 2020. En het is de, van, de, van de cd Forever You van Dennis van Aas. Let's go. alleen ik moet nog wel even terug naar het begin van het nummer. Want anders horen we alleen het einde. You look at me from the end of the bar. A woman I don't even know you are. You look like a queen in that little black dress. Uh, what could I say that would really impress? Get up I straighten my you got that in common, baby. Look in your I'm not gonna try to explain it. I'll just say we let it all fly. let's fall and shock them all. Right here, right now, it's a little off the smile in your eyes and the look on your face. And tell me that you're feeling up for the chase. Don't even speak and don't even think. It's all going down before you finish your drink. Yes, I believe love at first sight. Something is telling me that you just might too. Cause this is a feeling van de cd Forever Young van Dennis van Aarsen. Eh, eh, ook een hele mooie Nederlandse band. Een, een big band is de New Cool Collective. En ik heb een nummer uitgekozen. Maar ze samen met Matt Bianco eh, het nummer maken. The Things Love You. Nederlandse band. En vorige week bij mijn collega Peter stond eh, de fluit in het middelpunt in zijn eh, radio-uitzending. En deze fluit werd gespeeld door Benjamin Herman... Eh, van de nieuw Cool Collective. Ook prachtige, prachtige muziek. Nederland zit vol met hele goede artiesten. En ik heb het volgende nummer heb ik, al vaker gespeeld. Het is van Celia Romley. En het is, een, het is eigenlijk een nummer van Michael Jackson. Alleen dan in een jazzjachtje gestoken. En het nummer heet The Way You Make Me Feel. Mm. pretty baby with the the cool shoes on. You give me like like I've I never ever You're just product of of loveliness. groove your your walk, talk, your dress. I feel your fever from miles around. waren de prachtige klanken van uh, Romli Romley. Van, uh, van een prachtige cd die ze heeft gemaakt. Waar ze dit nummer op en de, piano. Uh, mijn plaatje naar beneden gevallen. dan kan ik het even niet meer zien. De Piano Ballads. Prachtig nummer. The Way You Make Me Feel. We blijven op Nederlandse bodem. Met onze eigen vriendin van de show. Laura Fiji. Romancing of you while I'm feeling so blue Makes my desire cry out for you This is what you should do Walk with me, talk with me, I'm on a roll Please hear my soul, it won't take too long I got so much to say, baby don't go back for a midnight stroll. Down on the beach, I start to impeach if you're the one for me or oh, above. aan het eh, einde gekomen van dit tweede uur ZFM Jazz. Mijn naam is eh, Marco. Ik wil u hartelijk bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat u genoten heeft. Het tweede uur stond helemaal in het teken van eh, big band en een beetje moderne jazzmuziek. En het laatste nummer wat ik u eigenlijk niet wil onthouden is ook nog een, een nummer van mijn vriend Dennis van Haarsen. En het heet Meet Me in Miami. underneath the November sun. Meet me in Miami. We'll drink tall frozen glasses of rum. Oh, woman, can't we have ourselves a long winter fling? With our feet in the sand and a smile and a tan. No, we're not coming back till the spring. cold hot getaway. Meet me in Miami. Take a drive cruising down A1A. Oh, woman, can't we find a spot somewhere out of the way? With a loud salsa dance, with drinks in our hands.